Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Israëlische premier Netanyahu heeft gesproken met de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... na de grootschalige aanvallen van Israël op Iran afgelopen nacht. Mijn buitenlandcollega Lennart Swols vertelt wat de wereldleiders met elkaar hebben besproken. Nou, ze hebben een heel kort eh, bericht naar buiten gebracht en daarin spreken ze eigenlijk alleen maar dat uh, Netanyahu zegt... dat het kantoor van Netanyahu zegt dat deze wereldleiders die hij inmiddels heeft gesproken... begrijpen dat Israël het recht op zelfverdediging heeft. En ja, daar moeten we het nu vooralsnog mee doen. Bij de aanvallen van Israël op Iran Afgelopen nacht zijn rond de hoofdstad Teheran zeker 70 doden gevallen. En ook zijn er meer dan 300 gewonden, melden Iraanse media. Suzanne en Freek gaan weer optreden, schrijven ze op hun Instagram. Ze schrijven dat ze de afgelopen twee weken door een rollercoaster van emoties zijn gegaan... na de diagnose dat Freek ongeneeslijk ziek is. Maar ze willen nog genieten van het leven. En daar hoort muziek maken en ook optredengevers bij, zeggen ze. Op de planning staan nu 13 concerten, waaronder Concert at Sea, precies over twee weken... en Royal Park Live. Freek kreeg onlangs te horen dat hij ongeneeslijke longkanker heeft. En hem is, is inmiddels begonnen met levensverlengende medicatie volle terrassen overal. En ook gaan de ijsjes op dit moment als warme broodjes over de toonbank. Het is officieel de eerste tropische dag van het jaar. In het meetstation van de KNMI in de beeld werd 30,1 graden aangetikt. De eerste tropische dag komt wel eerder dan gedacht, vertelt weerman Marco Verhoef. Je hebt hem altijd een keer in het jaar. Hè? Een jaar zonder 30 graden komt heel weinig voor in Nederland. En normaal gesproken gebeurt het overigens pas op 30 juni. We zijn dus zo'n eh, twee weken, dikke twee weken eerder. En dat is een trend die eh, wel past in de klimaatverandering waar we mee te maken hebben. Het weer vanavond nog lang droog en zonnig. Vannacht worden er vanuit het zuiden onweersbuien verwacht. Morgen opnieuw warm, met in de middag kans op regen en onweer. Bij 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Nat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Verbreukelen 10 minuten op onthoud.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 Ja 21 wil Joost Eertmans opnieuw als lijsttrekker bij de verkiezingen. Bij DENK is Stefan van Baarle opnieuw lijsttrekker. Suzanne en Freek gaan deze zomer toch weer optreden. Twee weken geleden stopten ze daar abrupt mee. Toen bleek dat Freek een ongeneeslijke vorm van longkanker heeft. De twee zeggen dat ze zich goed genoeg voelen... en hebben in overleg met een arts besloten om toch weer op te treden. Het weer, vanavond laat in het zuidwesten en westen enkele regen- en onweersbuien. Morgen ook weer warm met 24 tot 31 graden...